Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aantal tips dat de politie heeft binnengekregen in de zaak Nicky Verstappen is gestegen tot ruim duizend. Driekwart gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Breg. Bijna alle tips kwamen binnen op een speciaal telefoonnummer en via politie.nl. Woensdag bleek dat er in de 20 jaar oude zaak Verstappen een doorbraak was. De politie denkt dat de verdachte in het buitenland zit. Zijn familie heeft hem officieel als vermist opgegeven. De gaswinning van de NAM in Groningen wordt komend jaar verlaagd naar 19,4 miljard kuub. Dat staat in het nieuwe gasbesluit van minister Wiebes van Economische Zaken. Voorwaarde is wel dat Nederland voldoende buitenlands aardgas kan gebruiken. Anders mag de NAM anderhalf miljard kuub extra oppompen. Ook op de Wereldhavendagen van volgende maand zal geen politietoezicht zijn... Bij vorige edities van het evenement waren zo'n 150 politiemensen actief... maar de agenten voeren actie voor een betere CAO. Ze zullen alleen te hulp schieten in geval van nood... en verder worden alle 150 politiemensen ingezet op andere plekken in Rotterdam... waar ze harder nodig zijn, zegt de politievakbond. Ten zuiden van Berlijn is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van bosbranden... Het Duitse leger heeft twee blushelikopters ingezet en er zijn zo'n 300 brandweerlieden op de been. Gisteravond zijn drie dorpen geëvacueerd toen de wind draaide en het vuur zich uitbreidde over zo'n 400 hectare. Ongeveer 600 mensen moesten hun huis uit. Het weer, vooral langs de kust enkele buien, soms met onweer. Verder geregeld zon en het is 17 tot 20 graden. Soms veel wind en vanavond op meer plaatsen buien. Ook in het weekend koel en wisselvallig.